9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn het afgelopen etmaal iets meer dan 350 coronapatiënten overleden in het ziekenhuis. Gisteren werden bijna 450 doden gemeld. Het totaal aantal doden in ziekenhuizen is nu bijna 5900. Het totaal aantal doden bijna 8100. Op intensive care afdelingen liggen bijna 7000 mensen. In Italië zijn vandaag 525 nieuwe doden gemeld. Dat zijn er weer minder dan gisteren en er zijn bovendien 60 bedden vrijgekomen in ziekenhuizen... en ook een stuk of 17 op de intensive care. Ruim 800 mensen zijn vandaag aangemerkt als hersteld van corona. Ongeveer om deze tijd spreekt koningin Elisabeth het Britse volk toe... in een speciale toespraak over de coronacrisis. Volgens Britse media gaat de koningin de zorgmedewerkers... een hart onder de riem steken. Zo'n toespraak is, behalve met kerst, ongebruikelijk. Het is pas vier keer eerder gebeurd dat de Queen het volk... in zo'n speciale videoboodschap toesprak. Bijvoorbeeld bij het overlijden van prinses Diana in 1997. De laatste keer was tijdens Elisabeths diamanten jubileum in 2012. De toespraak is te zien in een livestream op de NOS-website en in de NOS-app. Zorgverzekeraars komen met financiële maatregelen voor onder meer tandartsen, diëtisten en fysiotherapeuten. Ze kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage in verband met de coronacrisis die vanaf mei wordt uitbetaald met terugwerkende kracht vanaf maart. De bijdrage wordt gebaseerd op een percentage van de omzet. En Nederlanders geven gehoor aan de oproep van het kabinet... om met Pasen en in de meivakantie thuis te blijven. Blijkt uit onderzoek van één Vandaag. Driekwart van de vakanties die met Pasen waren gepland... is inmiddels geannuleerd. In de helft van de gevallen deden mensen dat zelf. Verder is een derde van de meivakanties geannuleerd. Het weer, vannacht een graad of 7. Morgen veel zon eerst, met maxima van 17 tot 22 graden. In de loop van de dag meer bewolking en s'avonds wat lichte regen.